Wij ziekenhuizen hebben de, de mogelijkheid om die vaccins goed te bewaren, goed uit te delen. En ik zou graag een oproep willen doen dat er snel besloten wordt om dat naar die ziekenhuizen te sturen, zodat die ziekenhuizen dat goed kunnen doen. Ze maken zich veel zorgen over de drukte in de ziekenhuizen. Volgens Gommers kunnen we, als het qua besmettingen niet beter gaat, komende maand zelfs in code zwart terechtkomen. Dan is er geen IC-bed meer over. Kinderen op de basisschool krijgen misschien vaker een coronawattenstaafje in hun neus. Het heeft te maken met de Britse extra besmettelijke coronavariant. Die is opgedoken op een basisschool in Bergse Hoek, vlakbij Rotterdam. De vraag is nu of kinderen inderdaad sneller corona krijgen door deze variant, zegt minister De Jonge. En dat is natuurlijk anders dan het beeld dat we doorgaans hebben, is dat het zich verspreidt op die basisschool. Ook onder basisschoolleerlingen. Dat is doorgaans natuurlijk een leeftijdsgroep waarin je die verspreiding niet zo ziet. Dus dat is op zichzelf iets om je zorgen over te maken. Of kinderen inderdaad vaker moeten worden getest, gaat het Outbreak Management Team nu uitzoeken. Maandag horen we daar meer over. En om het coronajaar toch nog een beetje feestelijk af te sluiten... hebben trekkers op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland gisteravond een verrassingspolonaise gereden. Tientallen versierde tractoren maakten een rondrit langs de dorpen en verzorgingshuizen, zag een verslaggever van Omroep Zeeland. De trekkers heel prachtig eh, verlicht. Mooie ledlampen erop, kerstbomen staan erop. ja, dat zo tientallen achter elkaar. De lichtjestocht is bedacht door Johan. Volgens hem is het een belachelijk succes. Ja, iedereen vindt het geweldig. Echt waar. Eh, hartstikke leuk. Ik hoor van veel mensen toch een sprankje van licht in deze tijd. Ja, daar doen we het ook voor. Dat is ook de bedoeling. En ook als je dan langs de bejaardentuizen rijdt. Ja, je, ziet, eh, je krijgt gewoon kippenval als je er langs rijdt. Zo leuk. En ook op straat genoten de zeeuwen van de versierde wagens. Ja, geweldig hè? Het brengt een beetje licht in deze tijd. Mevrouw, wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Eindelijk een lichtpuntje. Het weer opnieuw bewolkt met in het zuidoosten periode met regen of natte sneeuw. Het wordt een graadje of 4. Oudjaarsnacht is koud rond het vriespunt en op de meeste plekken droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 When it's Christmas time in Texas, it might look just like a summer day. There may not be snow in San Antonio but it's a Texas Christmas to me. When Santa crosses over the border, he'll sound a little different when he sings. He'll hear those twin fiddles playing Christmas songs. takes a Texas Christmas too. mistletoe. Everything is right, the lone star shining bright, and it's a Texas Christmas to me. When Santa crosses over the border, he'll sound a little different when he sings, cause he'll hear those twins. songs with a touch of western swing. There may not be snow in San Antonio, but it's a Texas Christmas to me. And here's wishing you all a Merry Christmas. Merry Christmas from Texas just before we begun got why.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 In Hoofddorp waren ongeveer 100 mensen feest aan het vieren in een leegstaand pand. En in het Limburgse Tegelen moesten de mobiele eenheid eraan te pas komen... omdat de organisator weigerde zijn feest af te breken. Vanaf maandag moet er start worden gemaakt met het vaccineren van zorgpersoneel. Die oproep deed Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... gisteravond in Nieuwsuur. En Europese vissers weten ondanks de Brexit-deal nog niet... of ze vanaf morgen in Britse wateren mogen vissen. Ze hebben daarvoor vergunningen nodig, maar die zijn nog niet afgegeven.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 Give you one more night, one more night, this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. I questions. Why am I so real? But they don't understand me. really don't know deal about brother. Trying hard to make it right. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing Kerst op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. Merry, Merry Christmas. Have a Christmas with glee. Here's a little toy. Any girl or boy certainly would love to see. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to who? Take a guess. Yes, yes. Merry Christmas to you. Here is a baseball that grows itself. you've been good this year, it may appear on your toy shelf. Do we have the data on what to get the Wookiee this year? He already has one sheep, two sheep, three sheep. Merry, Merry Christmas, have a Christmas with glee. Have a little fun, eat a honey bun, decorate a Christmas tree. Merry, Merry Christmas, Merry Christmas to who? Take a guess, yes, yes. Merry Christmas to you. Here is a hammer without a head. So when you miss the nail, Me. ZFM. wenst je allemaal fijne dagen en een voorzitter.